juicht daver langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. De ploeg der dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel de landen, glorie onze Amstelstaat. Ieder praat ze op